Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bezoekers geworden. Vermoedelijk hebben ze een koolmonoxidevergiftiging opgelopen. 21 mensen hebben zich in het ziekenhuis laten behandelen. In het kartcentrum werden hoge waarden koolmonoxide gemeten. De bron is nog niet bekend. De politie en brandweer gaan daarom vandaag onderzoek doen in het kartcentrum in Stadskanaal. Het blijft gesloten tot er meer duidelijkheid is. Hubert Bruls van het CDA wordt waarschijnlijk de nieuwe burgemeester van Nijmegen. Na een urenlange vergadering van de gemeenteraad werd de huidige burgemeester van Venlo gekozen als meest geschikte kandidaat. Vorige maand schreef de Volkskrant nog dat PvdA-kamerlid Sharon Dijksma in beeld was voor Nijmegen. Ze stond volgens de krant eerste op het lijstje van de Vertrouwenscommissie. Bruls stond tweede op die lijst. Hij heeft in Nijmegen gestudeerd en was ooit wethouder in die stad. De Syrische autoriteiten hebben de lichamen van de in Homs omgekomen journalisten Colvin en Ojlik gevonden. Ze lagen begraven in de wijk Baba Amr. De stoffelijke resten worden overgebracht naar Damascus en overgedragen aan de Poolse ambassade. Die vertegenwoordigt in Syrië de VS en Frankrijk, de landen waar de journalisten vandaan komen. In de Verenigde Staten is een rel ontstaan rond anti-Obama posters. Daarop staat te lezen dat Barack Obama wil dat politici en bureaucraten de hele Amerikaanse gezondheidszorg gaan beheersen. Daaronder staat de tekst loop naar de hel Barack. Een democratisch congreslid noemt de posters respectloos en eist dat ze worden verwijderd uit de metrostations van Washington. Op 70 plaatsen in Nederland kunnen geïnteresseerden de komende dagen kennismaken met sterrenkunde. Tijdens de landelijke sterrenkijkdagen mag het blik op de sterrenwachten door professionele telescopen naar sterren en planeten kijken. Het is de 36e keer dat de sterrenkijkdagen worden georganiseerd. Het weer vanochtend bewolkt en nevelig met plaatselijk mist. Vanmiddag af en toe zon. Het wordt 9 graden op de Wadden en dan gaat op 14 in het zuiden van het land. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 zo eentje die we in Zandvoort graag zien. Nu is het een beetje minder, een beetje bewolkt. Helaas blijft het nog zo tot, tot aan woensdag ongeveer. En dan, maar de temperatuur gaat wel flink omhoog. Ja, we hebben verschillende nummers eh, op de draaitafels liggen, klaar liggen. Jeroen, waar zijn we mee begonnen en waar gaan we mee verder? We zijn begonnen met Christian Scott van een eh, cd die heet Live at Newport. Het nummer wat we gedraaid hebben is Isadora. Christian Scott kwam ik tegen op Noordse Jazz Festival. Ik ben gek op trompetmuziek. Uh, Noordzee Jazz is natuurlijk ook, uh, is natuurlijk ook live. Ehm, en daar vandaan dit, eh, dit live nummer. Eh, we gaan verder met Lee Morgan, ook een bekend trompetist, alleen van lang geleden. We hebben een nummer van Introducing Lee, eh, Lee Morgan, een van zijn eerste albums uit 1956. En het nummer wat we gaan draaien is PS I Love You. het eerste nummer van Introducing Lee Morgan zijn we verder gegaan met een ander nummer van het album The Young Lions. Hier speelt Lee Morgan samen met Wayne Shorter, Frank Strozier op alt sax, en Wayne Shorter op tenor sax, Bobby Timmons op piano en Bob Crenshaw op, bas en Louis Hayes op uh, drums. Het nummer wat we draaiden van dat album is Fat Lady. Ja, ik heb nu een nummer op de draaitafel liggen van Ella Fitzgerald. En dit omdat eh, niet afgelopen vrijdag, maar de vrijdag daarvoor in de Voice Kids een meisje genaamd Ella, ik vermoed... Eh, vernoemd naar Ella Fitzgerald, een nummer ter gebracht, uh, bracht, Lullaby of Birdland. Ehm, dit deze op een dusdanig sensationele manier dat ze eigenlijk gewoon door had gemoeten. Maar het blijkt dat deze muziek nog niet helemaal eh, nou, niet commercieel genoeg is. En dat daarom ehm, de coaches het niet, uh, het niet begrepen. Maar ze krijgt veel lovende kritiek op internet. En eh, we gaan nog wel iets van haar horen. Hier is Ella Fitzgerald met Tenderly. the same inside what we all the shows one kiss by the mist tenderly Papa beating I can't forget our two hearts met tenderly Papa da da You took my jobs away from Bob's tenderly. kapalapitan kula mana eh, eh, ilabato rate merek andre ko kola mala Quincy eh, Jones ibre tenkere banda Harry Austin ilita ilita ilita funny thing, but every time you need me, I never can behave. You give me a smile and then I'm wrapped up in your magic. There's music all around me, crazy music, music that keeps telling me so. Very anything but it's living next to you. To look beep beep Am I insane or do I really see heaven in your eyes? White as stars that shine up above us in the clear blue skies. How I worry about you, just can't live my life without you, baby. Come here, don't have about this weather, my dear. These little dreams might fade away. There I go, talking out of my head again. Oh, baby, won't you come and put our two hearts together? Ooh, that would make me strong and brave. Oh, when we are one, I'm not afraid, I'm not afraid. above us. Go on and let it rain. I'm sure together we can both endure hurricane. Ooh. Come all day, baby, love and tell me, deep, deep, do do do, but it's deep, deep, deep, baby. What is all this talk? understand that play you that loving state of mind coming and blow now if you want to. We're through. Over the knee. Ja, de James Moody met Moody's Mood. In het de jarigen van vandaag, eh, Bill Russell, hij is inmiddels alweer overleden in 92. Dave Pell, eh, nou ja, nog niet, maar in 1925. Eh, Flip Phillips, helaas overleden in 2001. James Moody, geboren in 1925. Leonard A. Berg, geboren in 1942. Eh, Mike Richmond, geboren in 1948, en Yosuke Yamashita, ook geboren in 1942. Eh, maar Moody was dus eh, vandaag jarig en die wordt dus vandaag, denk ik dan, 87 jaar. Het volgende nummer is van Don Baaiers. Het nummer is van een, eh, een album wat opgenomen is in 1952, live in Milaan. En het heet Don Bias meets Dizzy Gillespie. Met Dizzy Gillespie natuurlijk op trompet, Don Bias op sax, Hubert Vol op alto sax, Bill Temper op tromboon, Raymond Vol op piano, Pierre Michaud op bas en Pierre Lemarchand op drums. Mm-hmm. zijn verder gegaan met een album van Gratian Moncourt. Enigszins onbekend voor mij tot, eh, tot voor kort. Maar toen ik Lee Morgan zijn biografie nog eens aan het nalezen was, kwam ik erachter dat hij op dit album heeft meegespeeld. Eh, naast Lee Morgan, Gray, Gratian Moncourt speelde ook nog Jackie McLean op altsax, Bobby Hutcherson op vibrafoon mee, Bob Cronshaw op bas en Tony Williams op drums. Ja, Talmadge Holt Farlow was een Amerikaanse jazzgitarist. Uh, geboren op 7 juni 1921 en helaas alweer overleden uh, eh, 25 juli 1998. Hij werd ook wel genoemd de octopus vanwege zijn extreem grote handen. Ehm, ja, die een beetje leken op tentakels. Ehm, daarmee kon hij eh, dingen spelen op de gitaar die eigenlijk niemand anders kon. We gaan luisteren naar een nummer van hem, My Old Flame. Thank you. leave you, I find little choice but to say goodbye. So this is it, huh? Well, no use being bitter about it. This is the one moment that I never thought I could live through. But now somehow that it's here, my dear, that foolish fear disappears. And saying goodbye seems sweet. It's plain that fate didn't want us on a one-way street. Don't dezelfde naam als uh, Nat King Cole, eh, onder andere. Eh, het staat allemaal op één, éénzelfde cd. ik heb nog heel veel meer van deze, maar we gaan nu eerst verder. Het volgende nummer is van een album waar heel veel grote meesters op terug te vinden zijn. Het is een nummer van Art Blakey met de Jazz Messengers en Thelonious Monk. Het is een album uit 1958 op dit album speelt naast deze twee grootheden ook mee Johnny Griffin, Bill Hartman en Spanky the Breast.